deel uitmaakt van een groter complot... Dat zegt Janet Napolitano, de minister van Binnenlandse Veiligheid van president Obama. Ze benadrukt tegenover CNN wel dat het onderzoek nog in volle gang is. Zo wordt bekeken of de 23-jarige Nigeriaan banden heeft met Al-Qaeda. Er wordt ook gekeken naar de veiligheidsprocedures op Schiphol, waar het vliegtuig vandaan kwam. Napolitano zegt vooralsnog geen aanwijzingen te hebben dat er op Schiphol dingen zijn misgegaan. De verdachte had chemische stoffen aan boord gebracht die hij kort voor de landing in Detroit tot ontploffing probeerde te brengen. Het auto-ongeluk van vorige maand in Argentinië met medewerkers van het VPRO-programma Beagle in het kielzog van Darwin heeft een tweede leven geëist. Het gaat om de Britse historica Jane Cameron. Ze is aan haar verwondingen bezweken. De auto met Beagle-medewerkers kwam op 11 november in botsing met een vrachtwagen in de buurt van Puerto Mardin. De Stad Amsterdam, die de historische route van de Beagle volgt, lag daar voor anker. Het auto-ongeluk kostte ook het leven aan een Nederlandse vrouw. Verkeer op de A1 tussen Diemen en Muiden richting Amersfoort moet vanaf deze tijd rekening houden met vertraging. Rijkswaterstaat voert spoedreparaties aan de weg uit. Door de vorst van de afgelopen weken is het asfalt op verschillende plaatsen zwaar beschadigd. De schaatsers Irene Wust en Annette Gerritsen hebben zich op de 1500 meter gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Bij het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen eindigden ze op deze afstand als eerste en tweede. Laurine van Riesen werd derde, is daarmee zo goed als zeker van een plaats in Vancouver. En nummer 4, Margot Boer, moet afwachten hoeveel reizigers zich op andere afstanden gaan plaatsen. Het weer, af en toe regen en vanavond en vannacht misschien ook natte sneeuw. Het is 4 tot 7 graden. Morgen in het zuiden eerst nog wat regen, daarna wordt het droog en schijnt de zon. Dit was het NOS. E. Dames en heren. Het aftellen is begonnen. 8 uur lang. De muzikale flashback. Van een vol jaar. Vol van, een vol jaar. van een vol jaar. Eurohit. Langzaamaan wordt het eh, warm gezellig in de studio. De airco schiet opeens naar 24 graden. Ik weet niet wat, eh, hoe dat kan. In ieder geval eh, twee minuten over de klok van 4 uur. Tijd voor de laatste twee uur van de Eurohit 2009. 75 platen hebben we al eh, gehad. Dank daarvoor naar eh, Andor Zandbergen, Jaap Koper en net Rob Harms. De laatste 25 eh, ga ik ten horen brengen. Op weg naar de beste plaat van 2009. 213 punten, dat was Milo You Don't Know, die begon op nummertje 100. 386 heb je er nodig om op nummer 25 te komen. 16 weken, te, 16 eh, weken lang ja, in de lijst van Europa. De hoogste positie haalde hij de eerste plek. In totaal twee weken lang stond hij daar. En de zomer van 2009 betekende voor Bob Sinclair toch weer dat hij een nieuwe single moest gaan uitbrengen.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 17 weken lang stond ze met de single in de lijst van Europa. Hoogste positie haalden ze de tweede plek. Daarin eh, stond ze in totaal twee weken op. En daardoor dus 387 punten en een 24ste plek in de Eurohit van 2009. Een van de meest succesvolle comebacks van 2008 nog, dat mag Beyoncé toch wel genoemd worden. Hoewel ze slechts een eh, jaartje weg was geweest, kwam deze alles kunnen keihard terug met de wereldwijde hit If I Were A Boy. En gelukkig is haar eh, nieuwe single voor 2009 bekend en draagt deze de titel Halo. En zeg nou zelf, de kwaliteit van Beyoncé dat eh, is echt niet achteruit gegaan. Zowel op 24 als op 23 dus. Weer één puntje meer, 388, 18 weken lang in de lijst. En dat doet ze met de single Halo. never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. keer stond ze in de lijst dit jaar, Beyoncé. Als hoogste positie behaalde ze 23 en dat deed ze dus met de single eh, Halo. Van het album My Life Will Suck Without You komt alweer eh, de volgende plaat op nummer 22. Toevallig de eh, single ook My Life Will Suck Without You. In 2004 brak Kelly door in Nederland, toen met het nummer Since You Be Gone.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 die voor haar eh, zorgde dat er weer stijgende lijn in, eh, in haar hit zat. This is, eh, is My Known. Die kwam namelijk niet verder dan de 15e plaats. Deze single Tattoo die kunnen we nu sinds we een paar maanden verder zijn aangeven dat dat toch een, een dikke hit is geworden. We gaan even luisteren naar een overzicht van de nummers 30 tot en met 21. De grootste hits van het afgelopen jaar op een rijtje in Eurohit. Nummer 20 vinden we Leona Lewis dan met A Run. Het nummer wat eh, oorspronkelijk trouwens voor Snow Patrol was. Die sloeg het alleen af en Leona Lewis die dacht, nou dan doe ik het wel. En dat heeft ze erg goed gedaan. go beyond. Hey, let me kick it to you right quick, man. Not on some gangster shit, man, on some real shit. Anybody done been through the same thing, I'm sure you feel the same way. Big feel, it's for you, pimpin'. Oh, hey. Just you against them, pick one and rush Nigga, you'll get your hair, that's next. So? don't wanna stop there, now they bustin'. Now you gushing. Amalan rushing you to the hospital with a bad concussion. Plus you hit four times, put a hit your spine. Paralyzed way down, in your wheelchair bound. Never mind that, now you lucky to be alive. Just think it all started, you fussin' with three guys. Now your pride in the way, but your pride is the way you can fuck around, get shot, dying today. Niggas die every day, all over bullshit. Dope money, dice game, ordinary hood shit. Could this be cause of hip hop music? Or did the ones with the good sense not use it? Usually, niggas don't know what to do when they're back against the wall, so they just start shootin'. For red or for blue or for blow, I guess. From Bankhead up to your project no more straight. Now I'm straight, now I get it, now I take time to think before I make mistakes just for my family's sake. That part of me left yesterday, the heart of me is strong today. No regrets, I'm blessed to say the old me dead and gone away. Oh, hey. scared. I lived through tragic situations, could've been dead. Looking back at it, most of that shit didn't even have to happen. But you don't think about it when you're out there trapping in apartments, hanging, smoking and rapping. making start shit. Next thing you know, we capping, get locked up, then didn't even get mad. Now I think about damn what a life I had. Most of that shit look back, just laugh. Ah. Some shit still look back, get sad. Oh, Maybe my homeboy still be around. Had a not hit the nigga in the mouth that time. I won that fight, I lost that war. I can still see my nigga walking out that door. Man, who'da thought I'd never see for line no more? Got enough dead homies, I don't want no more. Cost a nigga his job, cost me more. I done took whoop their ass whooping now for sure. Now think before I risk my life. Take them chances to get my strike. A nigga put his hands on me, alright. Otherwise, they'll talk shit all night. Cause I hit you and you sue me. I shoot you, get locked up, who me? No more straight, now I'm straight. Now I get it, now I take time to think before I make mistakes just for my family's sake. That part of me left yesterday. The heart of me is strong today. No regrets, I'm blessed to say the old me dead and gone away. Oh, hey. I turn my head to the east, I don't see nobody by my side. I turn my head to the west, still nobody inside. So I turn my head to the north, swallow that pill that they call pride. That old me's dead and gone, but that new me'll be alright. I turn my head to the east, I don't see nobody by my side. I turn my head to the west, still nobody inside. So I turn my head to the north, swallow that pill that they call pride. That old me's dead and gone, but that new me'll be alright. Cause oh. Hey. I've been traveling on this road too long. Op nummer 19 hoorde je T.I. samen met de hitmachine Justin Timberlake. T.I. die ken je nog wel eh, van de hits Whatever You Like en Live For Life. Dit was dan de single eh, Dead and Gone. 399 punten bij elkaar. 18 weken lang in de lijst van Europa. Verder dan een achtste positie kwam die niet. Wel vier weken lang op die achtste positie gestaan. Dus dat doe je dan toch wel weer goed. Een nieuw album uh, van Whitney Houston. Dat weet trouwens door de pre-order mogelijkheid nu al de top 10 eh, van verschillende sites in te knallen. Ondertussen is het album uit en wordt het eh, aan de lopende band verkocht. Het enige wat ze een beetje eh, voor ons verpest als het ware... was welk nummer ga je nou als eerste single uitbrengen. En van het album is toch maar gekozen voor een Million Dollar Bill. Afgelopen vier weken stond dit nummer op 2 in de hitlijst... Als hoogste positie haalden ze trouwens wel de nummer 1 positie. Eén week lang stond ze daarop. Op nummer 18 Whitney Houston met de Million Dollar Bill. 18 hoorde eh, de Whitney Houston met haar Million Dollar Bill. En als je afgelopen zomer op vakantie bent geweest, dan werd je helemaal plat gegooid met de nummer 36 uit de Eurohit van 2009. Je bij Rob eh, Harms al I Know You Want Me van Pitbull. En ook zijn nieuwe single Hotel Room Service, die eh, gooit een paar samples door elkaar heen en weet dan gewoon weer een goede hit neer te zetten. De melodie komt uit de eh, Push the Feeling On van de Nightworkers uit 1993. Eh, natuurlijk het eh, geweldige Hotel Motel Holiday in, wat ook in dit nummer voorbij komt. De La La Song van Bob Sinclair zit trouwens ook een stukje in van Hotel Motel Holiday in. Maar in ieder geval op nummer 17 vinden we weer Pitbull. Deze keer met zijn Hotel Room Service. 405 punten sprokkelde hij bij elkaar. 15 weken lang stond hij in de lijst, waarvan één week zelfs op de hoogste positie. een dag dat het nog wel lekker warm zomerweer was buiten. Van deze plaat binnen in de Euro Breakdown. Ina met Hoort hoorde je op nummer 16. 409 punten sprokkelden ze bij elkaar. 16 weken lang stond ze in de lijst van Europa. Dan verder met de nummer 15 dan. Sierra bracht ons in 2009 wel drie singles met erop een gastartiest. De laatste single die deze samen met niemand minder dan Justin Timberlake. Hij is degene die Sierra weer een handje geeft om bovenaan de top te komen. Samen brachten ze ons toen het eh, geweldige nummer Love, Sex and Magic. Sierra staat wel een beetje bekend op muziek waar je even aan moet winnen. Ook deze is eh, zeker een groeier geweest. Begon een beetje onder in de lijsten. Kwam langzaamaan steeds verder omhoog. En staat nu zelfs op nummer 15 in de Eurohit van 2009. Sierra en Justin Timberlake hoor je op 15. Love, Sex and Magic. Touch is magic to me. Strangest things can happen. sit to me like that.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 Haalde in 2001 maar eentje de top 3, dat was Hero. En Koede heeft is Kiss Forever de nummer 1. Alle anderen scoorden erg slecht. Enrique Iglesias en Sierra samen, dat werkt dus wel. twee weken lang op de hoogste plek stond in Europa. Dan hebben het over Enrique Iglesias dus. Samen met Sierra, Taken Back My Love, 416 punten sprokkelden ze bij elkaar. 14 weken lang stonden ze genoteerd in de lijst van Europa. Dus twee weken daarvan op de hoogste plek die er is, de nummer 1. Hero haalde dus in 2001 de top 3 en eh, Kuta heeft this kiss forever de nummer 1. Maar voor de rest heeft Enrique Iglesias slechts slecht gescoord met deze ballad. Juist goed met wat uptempo nummers. Away en Somebody Me haalden de hitlijsten niet. Terwijl Do You Know, Tired of Being Sorry en Can You Hear Me weer erg grote hits werden in geheel Europa. En nu dus weer met een up-tempo nummer zelfs in de hitlijst van 2009. De Eurohit van dit jaar. Tot aan het nieuws van 5 uur hebben we er nog eentje klaarstaan voor je. En daarna gaan we weer naar het laatste uur en op weg dus naar de beste plaat van Europa. 420 punten sprokkelden ze bij elkaar in 17 weken tijd. De nummer 1 positie haalden ze niet. Tweede positie, die haalden ze wel. Twee weken lang bleven ze ook op die plek staan. Van die 17 weken stonden ze 7 weken in de top 10. Een gemiddelde plek van 16,29. Ian Raymond samen met de Pussycat Dolls. Huisguru en eh, BBC huis-dj Peter Tang die hield nog even mee om deze eh, single nog grotere hit te maken dan dat het uit zichzelf al kan worden. Hij vindt deze versie namelijk zo erg lekker dat hij hem zelfs draait tijdens zijn shows en live sets die hij ten gehoor brengt. Hier Raymond en de Pussycat Dolls, yeho! Op nummer 13 eh, dit jaar in de Eurohit.